Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gekomen naar Europa. De verwachte stroom terugkeerders blijft tot nu toe uit, zegt een onderzoeksinstituut in Brussel. De kleine groep die de afgelopen maanden wel is teruggekomen... bestaat volgens het Egmond Instituut vooral uit vrouwen en kinderen. De afgelopen jaren vertrokken zo'n 5000 Europeanen naar Syrië en Irak om zich bij IS aan te sluiten. Zo'n 1500 kwamen er terug, de meeste al in 2015 of eerder, omdat ze teleurgesteld waren in IS. Volgens de onderzoekers vormen ze over het algemeen geen bedreiging voor de veiligheid in Europa. De haven van Rotterdam verwerkt steeds meer containers die op doorreis zijn. Ze worden in Rotterdam overgeladen van het ene zeeschip op het andere en gaan dan door naar een ander land. Dit zogenoemde transshipment is inmiddels goed voor 37% van de totale containeroverslag in Rotterdam, meldt het CBS. In veel van die containers zit hout dat naar China gaat of levensmiddelen die op weg zijn naar Rusland. De groei van het transshipment is goed nieuws voor de Rotterdamse containeroverslag... die de afgelopen jaren terrein heeft verloren aan Antwerpen. De beurs in New York heeft het grootste verlies in jaren geleden. De Dow Jones sloot 4,6 lager. Dat is in procenten de grootste daling sinds 2008. Beleggers maken zich zorgen over de inflatie en renteverhogingen. De koersdalingen werden versterkt door computergestuurde verkoopprogramma's die aandelen na een bepaalde daling automatisch verkopen. In de Oostvaardersplassen zijn sinds 1 december bijna 700 grote grazers afgeschoten. Het gaat volgens Staatsbosbeheer voornamelijk om edelherten, maar ook om koninkpaarden en enkele hekrunderen. De dieren zouden de winter vermoedelijk niet overleven en zijn afgeschoten om onnodig lijden te voorkomen.